Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De Iraakse luchtmacht deel van de stad Mosul. Op de folder staat de boodschap dat een grondoffensief tegen terreurorganisatie IS op het punt staat te beginnen. Mosul werd in 2014 ingenomen door IS. Iraakse troepen hebben de afgelopen maanden het oostelijk deel van de stad bevrijd. Maar IS zit nog in het westelijk deel. En daar wonen ongeveer 650.000 mensen. Artsen waarschuwen voor zware maagzuurremmers. Ze willen dat die straks alleen nog maar op recept te krijgen zijn. Volgens het Nederlands huisartsengenootschap hebben de middelen veel te zware bijwerkingen... zoals botontkalking, darminfecties en nierfalen. De Groningse professor Weersma zei in het tv-programma Kassa... dat huisartsen veel te snel maagzuurremmers voorschrijven. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders gebruiken deze zware middelen. Volgens Weersma heeft twee derde ze niet eens nodig. Op het filmfestival van Berlijn is de belangrijkste prijs, de Gouden Beer, naar de Hongaarse film On Body and Soul gegaan. De film gaat over twee verlegen mensen die werken in een slachthuis in Budapest en worden verliefd op elkaar. Paul Verhoeven was de voorzitter van de jury. In de eredivisie staat Utrecht dankzij een 3-1 thuiszege op Pek Zwolle weer op de vierde plaats. Eerder vanavond won PSV voor de zesde keer op rij een wedstrijd. In eigen huis werd NEC met 3-1 verslagen. De Eindhovenaren hebben nu vijf punten minder dan koploper Feyenoord... dat morgen speelt tegen ADO Den Haag. Heracles won eenvoudig van Excelsior en Almelo werd het 4-0... en Twente won op eigen veld met 1-0 van Heerenveen. Het weer vannacht in het noordwesten kans op het regen bij minima van een graad of 4.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 What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more. the road, and not come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, more, no more. No more, no more, no more, more. No more, no more, no more, no more. more, no more, no more, no more. No more, more, no more, no more. No more, You can roll.